Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie heeft op een auto beschoten die door de dranghekken van het parcours voor de Tour de France was gereden. De wielrenners finishen vanmiddag in de Franse hoofdstad. Agenten waren vanmorgen bezig met het neerzetten van de laatste hekken toen een auto met twee inzittenden een taxi aanreed. De auto reed daarna door, dwars over het parcours. De politie opende het vuur waarop de auto er vandoor ging. Er zijn geen politieagenten gewond geraakt. Een woordvoerder van de Parijse politie zegt dat het om een incident gaat dat niets met de Tour de France te maken heeft. Staatsbosbeheer adviseert wandelaars niet het bos in te gaan. Vandaag, na de storm van gisteren, hangen veel takken van bomen los... waardoor het gevaarlijk kan zijn. Op de snelwegen zijn intussen alle bomen en takken verwijderd. Het is nog onduidelijk hoeveel schade de storm heeft aangericht. De verzekeraars zijn nog aan het inventariseren... en komen pas morgen met een raming. Het Syrische leger kampt met een gebrek aan mankracht, zei president Assad in een toespraak in Damascus. Volgens de Syrische president is het leger nog wel in staat het land te verdedigen. Door de felle strijd in Syrië wordt desertie een steeds groter probleem. Assad gaf toe dat het leger terrein heeft prijsgegeven om andere gebieden van groter strategisch belang te kunnen blijven verdedigen. Bij een busongeluk in een tunnel in Frankrijk zijn 24 Spaanse jongeren gewond geraakt. Vier van hen zijn er slecht aan toe. De jongeren waren van Bilbao onderweg naar Amsterdam. Ze zijn opgenomen in een ziekenhuis in Lille. Het ongeluk gebeurde vanmorgen vroeg. Er zaten 59 mensen in de bus. De chauffeurs hadden volgens de eerste test geen alcohol gedronken. Een aanslag met een autobom heeft twee Turkse militairen het leven gekost. Vier anderen raakten gewond. De aanslag was in de buurt van Diyarbakir in het zuidoosten van Turkije. Volgens de Turken zijn de Koerden verantwoordelijk voor de aanslag. Gisteren bombardeerden Turkse gevechtsvliegtuigen doelen van de PKK in het noorden van Irak. Het weer. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. In het noorden valt vanmiddag een enkele bui. En het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB.